Dat heeft een kleine meerderheid van het Europees Parlement bepaald. De lidstaten moeten nu in overleg met Brussel bepalen hoe de keuring precies wordt georganiseerd. Veel lidstaten zien er weinig in vanwege de bureaucratie en de kosten voor mensen en bedrijven. Als het aan het Europees Parlement ligt, gaat de keuring voor motoren, grotere caravans en aanhangwagens in 2016 van start. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam roept 1800 patiënten terug bij wie een endoscopie is uitgevoerd. Het gaat om mensen die sinds oktober vorig jaar een maag- of darmonderzoek hebben gehad. Doordat het spoelsysteem niet goed werkte, kunnen de 1800 patiënten besmet zijn met hepatitis. Ze krijgen nu onder meer een bloedonderzoek om dat uit te sluiten. Twee jaar geleden raakte het Maasstadziekenhuis in opspraak na een uitbraak van de Klebsiella-bacterie. In totaal raakten 118 patiënten besmet. Drie van die patiënten overleden zeer waarschijnlijk door toedoen van de bacterie. De Franse Europarlementariër Marine Le Pen is niet langer diplomatiek onschendbaar. Het Europees Parlement heeft in een stemming haar onschendbaarheid opgeheven. Daardoor kan de extreemrechtse Le Pen worden aangeklaagd voor een uitspraak uit 2010... toen ze biddende moslims op straat vergeleek met de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Le Pen zegt dat ze de rechtszaak graag tegemoet ziet. En het rijden met een elektrische auto is altijd schoner dan het rijden met een benzine- of dieselauto. Dat is de conclusie van een langlopend onderzoek in Rotterdam. De laatste tijd is er veel kritiek op elektrische auto's, onder meer omdat ze minder zuinig zijn dan fabrikanten beloven. Toch is elektrisch rijden schoner, zeggen de onderzoekers, ook als de elektriciteit door kolencentrales wordt opgewekt. Het weer, de bewolking neemt toe. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. Vannacht en morgenochtend regen. Smiddags droger, maar wel bewolkt. Het wordt dan 18 graden. De dagen daarna meer zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor Hoofddorp, 2 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. de A15, Europoort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse 2, voor Hoogvliet 2 en voor Knoop het Vaanplein 5 kilometer.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 Wat is jouw woord? als het kil, als het stil, als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, vertekend is. Wat is jouw woord? Wat is mijn naam? Ben ik iets, ben ik iets?